Afgelopen vrijdag erkende de Verenigde Staten de overgangsraad van opstandelingen als de wettige vertegenwoordiging van het Libische volk. Een woordvoerder van Gaddafi noemt het gesprek met de Amerikaanse delegatie een belangrijke stap op weg naar het herstel van de betrekkingen met de VS. Wij verwelkomen elke dialoog, maar buitenstaanders moeten niet denken dat ze kunnen beslissen over de toekomst van Libië, zei regeringswoordvoerder Moussa. In Roemenië is een partij ontstekers voor raketten teruggevonden... die zaterdag werd gestolen uit een treinwagon. Het Roemeense ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de vier kisten met de ontstekers zijn gevonden... vlakbij een spoorlijn. Zondag begon een groot onderzoek naar de verdwijning van de ontstekers... die bestemd zijn voor buurland Bulgarije. De politie zou verdachten op het spoor zijn, maar er is nog niemand opgepakt. Dan het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog.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 Met het Anker. Ja, welkom in het eh, tweede uur het, eh, van de Nacht op 1. Het is nu eh, drie uur s'nachts. En wij hebben het vorige uur herinneringen opgehaald aan Johnny Krijkamp... en naar nou, wat mooie fragmenten en liedjes geluisterd. En eindigden met O oh, Waterloopplein. wat we allemaal natuurlijk mooi meezingen. En, <laughs> een mooie, een mooie parodie, moet ik bijna zeggen... op het oude liedje van een Frans chanson en hij, aux Champs-Élysées. En hij heeft daar dan weer iets van gemaakt... waardoor we nou ja, in Nederland eigenlijk Overwaterloopplein, O Waterloopplein allemaal meezingen. Een bijzonder artiest is van ons heen gegaan en dat is jammer. En eh, er zijn gelukkig nog heel veel mooie herinneringen. En daar hebben we er ook een aantal van gehoord van mensen die dichtbij hem waren... en die hem al eh, vroeg hebben meegemaakt. In de nacht opeen gaan wij verder met het eh, draaien van muziek... om u langzaam lekker mee in slaap te krijgen. Of als u heel erg vroeg op moet, misschien een beetje mee wakker te worden. Maar dat zal om drie uur s'nachts toch niet, niet voor iedereen gelden. En... Het eerste mooie nummer wat we draaien... Oh, dat doet me toch wel denken eh, <laughs> aan, deze tijd... waarin het soms wat heftig aandoet, heftig aandoet.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 See, I can do without you at the disco. CCC was dat van eh, Paul McCartney. En eh, de volgende plaat die we gaan draaien... dat is een heel mooi, mooi liedje van Audio Set. Eh, The House You're Building. down the highway. Rolling me down the highway. wear it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Bend me down the highway, do let me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Bend me down the highway, do let me down the highway. pass me by. My Shoulder van Mike and the Mechanics. En ehm, prachtig, prachtig plaat van Mike and the Mechanics. Die hebben ook eh, nou, grandioze nummers gemaakt. Eh, als je ze hoort, dan denk je, oh ja, dat was van hen. Dat... Eh, maakt me altijd weer, maakt me altijd weer gelukkig in de nacht dat ik zo'n plaat mag draaien. En we gaan verder met uh, ja, de Doobie Brothers. Dat, dat doen we ook met veel plezier. What a Fool Believes. away last night. He really loves you, you just don't always love yourself. And all you lucked out. Five. Wel bestje met I Want The World To Stop. Ik heb een, een, beetje een persoonlijke herinnering bij deze plaat. was de eerste keer dat ik de nacht op één mocht presenteren. Wat natuurlijk een memorabel moment is geweest. Ehm, eh, toen eh, werd het nieuws onderbroken, werd, eh, werd de programmering onderbroken... vanwege de situatie in Libië. En daarna draaide men deze plaat I Want The World To Stop. En toen mocht ik gaan beginnen aan mijn eerste radio-uitzending. Dus dat vond ik, dat vond ik lekker spannend. sindsdien is het voor mij een bijzondere plaat geweest. Het hele album Ride About Love is trouwens ook erg de moeite van het luisteren waard. En eh, wij gaan verder met, eh, met een heerlijke, lekkere plaat... waar we nou, allemaal zo'n behoefte aan hebben in deze koude, natte dagen. Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding. Sitting in the morning sun I'll be sitting in the evening comes watching the ships roll in.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 Zij is op dit moment aan een stormachtige opmars bezig. We kenden haar bij de e al een tijdje langer. Maar zeker deze plaat en ook haar album Flags... dat, dat, dat gaat als een dol op dit moment. erg populair. Ook op 3FM wordt het tegenwoordig veel gedraaid. Zo leuk, leuk om te horen als je zo'n artiest een beetje kan volgen. En daarvoor draaiden we toch ook wel een klassieker alweer hoor. Ten Sharp met ehm, You ja, die pianotingel aan het begin, die, uh, die ken ik altijd. En dan, ja, je gaat er automatisch het hele liedje van meezingen. Heerlijk, zo eh, om weer eens even in de nacht te horen. En wij gaan verder met the eh, Family Tree. Oh nee, sorry, we gaan, sorry, daar gaan we zo naar luisteren. Na Tidi Lind met Push Over Boy Blues. wrap round your finger. treat me like a toy. They say you are evil, you got me on a shelf. But I'd work the fire just to kiss your lips. And hell, I love you, babe.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 Now, as we say goodbye to one of our own, we may be lonely, but we're not alone. Though the leaves will fall and the tears will flow, may it always comfort us to know. The family tree will always grow. keep a candle. zuigende muziek. Eh, Natasha Binningfield met Unwritten. Daarvoor draaiden wij het beeldschone Family Tree van Venice. En daarvoor Tidi Lind eh, met het liedje Pushover Boy Blues. En over Tidi Lind wil ik nog even iets zeggen. Want eh, voor mij was dat een paar weken geleden nog niet een, of een paar maanden geleden een een heel bekende artiest... maar hij heeft toch al twee albums gemaakt. Zijn laatste album heet Outskirts of Prosper. dat heeft hij gedaan. Hij is een, is een Engelse zanger. En hij is naar Los Angeles gegaan voor de liefde. En daar, daar kwam de, de inspiratie de titel Outskirts of Prosper vandaan. En eh, nou ja, goed, eh, wat je daar hoort, eh, het, het liedje Pushover Boy Blues... die heerlijke gitaarmuziek, nou, dat, dat is toch wel een van de dingen waar hij erg goed in is. Word je erg vrolijk van. En wij gaan verder met Xavier Rudd met de plaat Messages. Xavier Rudd is een zanger. hij komt oorspronkelijk uit Australië. Het is ook zo'n man die kan 20.000... Nou, twintig denk ik eerder. Maar in ieder geval heel veel instrumenten eh, bespelen. Doet dat veel en is eh, een, een sterk idealist in zijn, eh, in zijn muziek. het liedje Messages, ja erg mooi. Het deed mij in het begin wel eens wat denken aan Paul Simon. Maar dat is het absoluut niet. Maar het kan uitstekend op zichzelf staan. You know some people they just won't understand you for your message, but I don't understand. No, I just won't understand. He said. In this sacred land, it has seen many hands. It has wealth and gold, yet it is fragile and old. So speak out loud of the things you are proud of. If you love this coast, then keep it clean as it evolves. Cause the way that it shines may just dwindle with time as the changes it will confront. So you know some people that just won't understand or just won't understand these things. Thank you for your message, but I don't understand. I just won't understand he saves. Xavier, Rudd met Messages. Een prachtig, prachtig plaatje. Eh, wij gaan zo naar het eh, nieuws luisteren. Dat wordt gelezen door Rashid Finch. En daarna komen we in de nacht opeen terug met nog wat heerlijke muziek om bij in slaap te vallen.